Twee uur. Raymond NOS In Los Angeles heeft de jury in de Michael Jackson rechtszaak zijn lijfarts schuldig bevonden aan zijn dood. Dr. Conrad Murray wordt verantwoordelijk gehouden voor het toedienen van een fatale dosis medicijnen. Zelf heeft Murray altijd volgehouden dat Jackson de slaapmiddelen waaraan hij verslaafd was zelf innam. Murray gaat mogelijk vier jaar de cel in. Hij hoort zijn straf op 29 november. In Athene is de hele avond overlegd over de vorming van een eenheidsregering en de benoeming van een nieuwe premier. Het is nog niet bekend wat het overleg heeft opgeleverd, al zou er wel vooruitgang zijn geboekt. Oud-ECB-topman Papadimos wordt getipt als de belangrijkste kandidaat voor het premierschap. Luchtvaartthemapark Aviodroom in Lelystad heeft uitstel van betaling aangevraagd. Aviodroom kampt al jaren met teruglopende bezoekersaantallen. De tekorten die daardoor ontstonden werden tot nu toe steeds aangevuld door de KLM en Schiphol, maar die willen niet langer bijspringen. De bewindvoerder moet nu kijken hoe de problemen kunnen worden opgelost. Aviodroom blijft voorlopig wel open voor het publiek. Het ziet er naar uit dat er toch een fiscale bijtelling komt voor superschone leaseauto's. Staatssecretaris Wekerus wilde de bijtelling op 0% houden, maar een kamermeerderheid van VVD, CDA en PVV wil dat het 7% wordt. De partijen zeggen dat elke auto van de zaak loon in natura is waarover belasting moet worden betaald. De republikeinse presidentskandidaat Herman Kane is opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie. Na drie anonieme beschuldigingen heeft nu een vierde vrouw op een persconferentie alle details uit de doeken gedaan. Kane zou haar hebben betast onder haar rokje en haar hoofd naar zijn kruis hebben getrokken waarbij hij zei je zoekt toch een baan. De republikein noemt het verhaal compleet verzonnen weer. Vannacht op veel plaatsen bewolkt en nevelig. Minima rond 6 graden.